Volgens het CBS houden veel mensen in januari de hand op de knip... omdat ze denken dat ze minder te besteden hebben. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer uitgebreid van 5 naar 8 provincies... In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland komt ijzel voor. In Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland... kan de sterke oostenwind leiden tot stuifsneeuw. De ijzel heeft volgens de ANWB geleid tot veel ongelukken in Noord-Brabant. Ook de noordelijke helft van het land heeft relatief veel last van de sneeuw en gladheid. Sinds gisteravond heeft Rijkswaterstaat 12.000 ton zout gestrooid. Er zijn ruim 1200 medewerkers, 500 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 losse sneeuwschuivers ingezet. In Groningen is een man om het leven gekomen toen hij met zijn auto in een sloot bij het Musselkanaal terechtkwam. Hulpdiensten slaagden erin de man uit zijn auto te halen, maar de hulp kwam te laat. Waarschijnlijk is de man door verdrinking omgekomen. De politie vermoedt dat hij door het slechte weer en de gladheid met zijn auto van de weg is geraakt. In Bangladesh is een islamitische geestelijke voor een, door een tribunaal bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij kreeg die straf wegens misdaden tegen de menselijkheid tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Bangladesh maakte zich in dat jaar los van Pakistan. Tijdens die oorlog hebben Pakistanse troepen volgens Bangladesh 3 miljoen mensen vermoord en zo'n 200.000 vrouwen verkracht. Het tribunaal is vorig jaar maart speciaal opgericht voor de berechting van mensen die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De geestelijke is de eerste die door het tribunaal wordt veroordeeld. Het weer, vooral in het noorden nog lange tijd sneeuw en daar blijft het vriezen. In de zuidelijke helft komt de komende uren ijzel voor, waardoor het verraderlijk glad kan worden. In de rest van het land lichte sneeuw of motsneeuw. Temperatuur vandaag rond het vriespunt. Dit. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A15 Europoort richting Gorkum... Daar is de rijbaan dicht tussen Rotterdam-IJsselmonde en Knoopend Ridderkerk. Dus de hoofdrijbaan. moet eerst worden gestrooid. a 15 Rotterdam richting Nijmegen bij Leerdam 4 kilometer. Vanaf Nijmegen naar Gorkum tussen Knoopend Deil en de afrit Arkel 14 kilometer. A15 Gorkum richting Europoort bij Rotterdam-IJsselmonde 5. A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk 3 kilometer. De A20 is dicht vanaf Gouda naar Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maasluis.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 ZFM voor Zandvoort en de regio. Ja, ik moest even gelijk lopen met de tv vandaag. <laughs> zelfs daar hou je rekening mee. Ja, zelfs daar hou ik rekening mee. Jongen, nou, volgende week zaterdag eh, raad je plaatje in eh, Café 4. Ik laat je even wat horen, gewoon. Upside your head, upside your head. Say oops, upside your head, Ja, mag jij de titel en de artiest raden? Ja, het al erbij, ook goed. Maar het hoeft niet hoor. Oeps. Oeps. Zal wel niet goed zijn. Jawel, jawel, de Cap Band. Nou, zo dadelijk gaan we hem draaien. Wat gaan we nog meer doen eh, in dit uur? Ja, uiteraard, eh, luisteraars, het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Maar blijft u luisteren, want ook na vijf uur zijn de programma's van ZFM uiteraard de moeite waard om naar te luisteren. En om vijf uur begint Entertainment for You. Wat gaan wij doen het laatste uur van Zandvoort op zaterdag? Uiteraard eh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Doortje. Doortje is in de herhaling, hè? Doortje was vorige week ook al. En rond de klok, liefhebbers van gedichten, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Zaten we vorige week nog in een winterdip? Eh, deze week zitten wij in de winterpret. We zijn vandaag zo dus, vrolijk. Dus, zo vrolijk. Dus eh, goed, rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. Winterpret. verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel verzoekjes. Jazeker, ze komen er allemaal aan dit uur van Zandvoort op zaterdag.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 Jorden, nou, eh, hier begon het een beetje mee, hè, voor hem. Jorden, het is een nacht. Ja, het is eh, tien voor half vijf geworden. Zullen we het gaan doen? Formule 1 nieuws, komt het aan. CFM, Race Radio, Pit Report. En onze pit-reporter uh, eh, Albert-Jan Vos heeft vast en zeker wel wat te vermelden over uh, <laughs> de, Formule 1. Je zou de webcam moeten zien. Geweldig. Ja, live vanuit Italië. Goedemiddag, luisteraars. Nee, eh, twee berichtjes vanuit de Formule wereld. En wel Ferrari, het stal van Ferrari. Allereerst onder de kop van Dream Team Ferrari in de ijskast. Het volgende bericht. Teamchef Stefano Domenicali van Ferrari sluit een zogenaamd Dream Team in de Formule 1 van tweevoudig wereldkampioen Fernando Fernando Alonso en drievoudig wereldkampioen Sebastian Vettel voorlopig uit bij de befaamde Italiaanse renstal. Een koningskoppel is fantastisch, tenminste als je het goed organiseert allemaal, liet hij afgelopen woensdag weten. Maar op dit moment zijn we daar niet mee bezig. We willen er zeker van zijn en blijven dat ons team goed in balans is. Kali reageerde op uitspraken van zijn president van Ferrari, Luca Di Montezemolo van Ferrari vorige maand deed. De grote baas liet zich ontvallen dat Vettel een potentiële rijder voor de toekomst is voor Ferrari. Hij zei er echter ook bij dat het gevaarlijk is om twee hanen in hetzelfde kippenhok te zetten. Nou, als je twee campen aan, dan weet je het wel. Ja. En het volgende bericht, dat is ook, betreft ook de Ferrari-renstal. Pedro de la Rosa gaat testwerk verrichten voor de Formule 1-team van Ferrari. Dat maakte teambaas Stefano Domenicali bekend op de perspresentatie van de Italiaanse renstal in Madonna di Campiglio. Hij onthulde daar tevens dat de nieuwe bolide voor de komende seizoen op 1 februari op Maranello voor het eerst op de baan gaat. De 41-jarige De La Rosa beschikt over jarenlange Formule 1-ervaring. De Spanjaard reed voor Arrows, Jaguar, McLaren, Zauber en het afgelopen zien voor Hispania. Dat dit, van, dit jaar vanwege financiële problemen ontbreekt in de koningsklasse van de autosport. De La Rosa, die in 107 Grand Prix 35 punten bij elkaar reed... gaat samen met landgenoot Marc Chinet testwerk verrichten voor Ferrari. Eerder was hij jarenlang testrijder van McLaren. Zover Formule 1 nieuws. Oké, okay, hoorde ik daar Dream Team? Ja, Dream oh, Team. Die, die, hebben wij ook hoor, die hebben wij ook. Een Dream Team bij CFM. En lekkere muziek natuurlijk. Hier is Tom Odell uit de hitlijst van dit moment.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 1936, Salzburg, January 27. Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of five, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records. Amadeus, Amadeus, Amadeus, wunderbar, wunderbar. Sugar, sugar, sugar sweet, sugar sweet. uitvoering van de single van Falco. Je hoorde Rugby Amadeus bij CFM. Het is half vijf geworden en dat betekent tijd voor het dier van de week. We gaan naar het Dieren thuis en daar zit het volgende dier op jou te wachten. Ja, en die luistert naar de naam Doortje. En Doortje is een schitterende en lieve poes die graag wordt aangehaald... mits ze dat zelf omvraagt. Als het aanhalen zat, eh, aanhalen zat is en je gaat door... dan kan je nog wel eens een tikje krijgen. Lijkt, lijkt mijn vrouw wel. Eh, ze kan niet zo goed met kinderen overweg. Die, vind, die vindt ze waarschijnlijk te druk. Met soortgenootjes omgaan is voor haar nog even wennen... en of ze met honden om kan gaan is helaas niet bekend. Doortje gaat erg graag naar buiten en weet prima hoe een kattenluik werkt. Omdat Doortje een pers is, heeft ze veel verzorging nodig. Haar vacht is te lang en te dicht om zichzelf te kunnen verzorgen. Om de vacht in topconditie te houden zijn een bad, voorzichtig drogen en dagelijkse borstelbeurten noodzakelijk. Dit is wel iets om rekening mee te houden en vereist de nodige tijd en aandacht van de nieuwe baas. Heeft u deze tijd voor Doortje over en wilt u haar een fijn thuis geven? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met haar. Ze verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Een telefoon is te bereiken onder 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Geen het. Zou jij dat niet willen? Elke gebad een beetje geborsteld worden? Eh, nou overval je me dus mee. <laughs> Elke dat is wel een beetje veel. Dat, dat, heb je al natuurlijk. Hè? Dat dit, is, dit, is een leuke voorraadje plaatje. Ja, wie zijn dit? Oh, I could hide. Weet je het al? Ik weet het. Rudy? Cheer up, Sleepy Genie. <laughs> ja. Van de... Van de... Eh, monkeys. Nou, dat weet ik dan wel weer. De Monkeys. Ja, zie je wel. Hè? Je weet toch wat. <laughs> Daar hebben we het nog wel over. Hier zijn de Monkeys. And I rise. wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold and it stings me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do you earn? daydream bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de label in de breipot staat. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. de Jordaan. Kom er maar naar toe, ik kijk de mensen aan. Zo, zo, zo, als je ze ziet. Ga je zingen, ga je dansen, of je wil of niet. Bij de Jordanezen, ja, daar moet je wezen. Wil je vrolijk door het leven gaan? Zo, zo, zo is de Jordaan. En die zal nooit verloren. gaat er altijd in. Een dikke pannetje, dat maakt je blijven zien. Ik heb geen terecht in zo'n Franse vernoot. De witte schuld krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. Ik laat hem vodka en and biggest honesty and en honesty and het zien Dat haalt er al de Kom eens bij de microfoon, eh, Rudy. Kom eens bij de microfoon. Want, uh, kom er maar even bij. Kom er maar even bij, want eh, morgen hebben we natuurlijk een eh, geweldige wedstrijd voor de boek. Ja, ja, ik wil eerst nog zeggen, dit liedje, die, die, die medley, dat ik vroeg op mijn telefoon ik denk dat ik een jaar of tien jaar oud was. Dus ik ken al die liedjes uit mijn hoofd. Oké, oké. ja, en morgen natuurlijk Ajax Feyenoord. Dus je, moeten ze zo kennen. Jij bent echt Ajax hier, dus eh, ga je morgen lekker meezingen met Morgen ga ik zeker meezingen. Half drie zit ik in de arena. Uh, doe je helemaal goed. En vandaar dat wij er morgen zitten met zondag in oh, Kennemerland. hem eh, al dat, dat, was hem, dat was hem ook. Ja, dat is hem. Moeten overwerken dit weekend. Ja, zeker. Ja, zeker. Wat verwacht je morgen van de wedstrijd, uh, Rudy? Nou, ik denk dat Ajax wel gaat winnen natuurlijk. Ja? Ja, als we die, die pellen vastzetten. Je weet wel, die, die gladde Italiaan in de spits bij Feyenoord dan uh, zijn die puntjes binnen. En dan uh, staan volgens, volgens mij gelijk met PSV die gisteren heb verloren. Ja, ja, ja Rob. Ja, oh. PSV heeft weer kopie gehad van Pek Zwolle. Daar, daar, daar, hebben we het niet meer over, uh, Rudy. Ik heb dat, zo genoten van Peck. Ken je Barcelona? Zo speelde Peck ook een beetje, weet je? <laughs> Peck in Barcelona. Pek Zwolle, ja. Dat is een mooie vergelijking, ja. <laughs> jongen, joh, joh. Nou, we gaan het morgen meemaken vanaf half drie. Ja, ja we kunnen je helaas niet bellen. Want nou, ik, ja, de wedstrijd is om half vijf afgelopen. Ja. Misschien om eh, net voor vijf. We kunnen het misschien proberen. doe ik even een klein verslagje van de wedstrijd. Dat vind ik wel leuk. Tenminste, als Ajax heeft gewonnen, hè. Anders eh, ben ik eh, onbereikbaar <laughs> nee, voor de komende week. Nee, nee, nee, daar, moet je ook gewoon bereikbaar zijn. Oh, Oké, hebben ze verloren. Maar goed, wij zullen het voor je volgen. Maar jij, welke ring zit je dan? Hoeveel ik zit rij 1, ring 1. Dat is een... Ja, ik zit aan het veld. Briljante plek. Ja, hij zegt briljant. Het is leuk. Je had een beetje schreeuwen naar, eh, naar, de, naar de spelers van Ajax en naar de scheidsrechter. een hele mooie plek. Maar heb je dat een hele jaar? Heb je zo'n jaarkaart? Ja, jaarkaart. Elke thuiswedstrijd. Ik denk dat het een stuk of veertien wedstrijden zijn of zo. Of twaalf wedstrijden. Het is vijfde jaar, vierde jaar dat op rij dat ik eh, in de arena zit het seizoen. Tjonge, Ja, geweldig. We gaan het morgen meemaken en wij doen er dus eh, ook verslag van, hè, morgen. Ja, zondag in Kennemerland. Jazeker, zeker. Oh, lekkere oude muziek op de radio. Raadje? Plaatje, Bima My Baby is dit. Van? Vanessa Paris. is kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de week bij CFM. En deze week heet het gedicht Winterpret. Je bent nu nergens meer te zien. Nergens meer te bekennen. Van alle dingen die ik zie, kan ik niets herkennen want het is koud. Overal is het wit en het is glad. Bah, wat zou ik blij zijn als ik jou weer had. Maar het duurt nog maanden, zover zijn we lang nog niet. De vogels zijn weg, nergens hoor je hun lied. Feitelijk moet de winter nog beginnen. We zitten dus nog maanden binnen. De tintelende winterkou, ochtendmist en bevroren dauw. De natuur onder een bevroren deken ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken. In de tuinen staan vogelhuisjes, goed gevuld, vetbollen of pindaketting, gemaakt met veel geduld. Het winterzonnetje schijnend op de bevroren plassen... geeft ons een prachtig stilleven en zal ons altijd wederom verrassen. De schaatsen kunnen weer uit het vet en beginnen kan dan de ijspret gladde ijs. Dat is de pret. Voor groot en klein, rode neuzen, wangen zo gezond. Bewegen is een passie, een festijn. Schaatsen komt tot voor kort zelfs op het Raadhuisplein. Wow, wat een mooi gedicht van de week bij CFM. Hebben we morgen nog gedicht van de dag? Ja, misschien gooi hem in de herhaling en anders eh, verzin ik wel weer een andere. Dat was Winterpret. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij je gedicht langskomen bij Standfort op zaterdag. Now I Yes, I swear it's a truth, and I owe you.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 Oh, CFM. Ja, dat is mooi blij met Rudy, Rudy Nicola. ja, hey, Rudy. ik heb er zo zin ja, in, want dit waren de... De, wat zijn nou ook weer? Ja, ik ben zo... House Martens. Oh, Ik zei Joe Jackson. Ja, in de Careful. Ah ja, ik reken hem goed. Ik reken hem goed. We rekenen hem goed. Dat was weer deze editie van uh, Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer met plezier gedaan, toch? De afgelopen drie uur. Jazeker. Jay Vos. Maar blijf luisteren, want er komt na vijf uur entertainment for you. wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, um, vorige week hebben we André Pronk in de maling genomen. We hebben dat namens een ander station hebben we durf gebeld. Je wel, durf je wel. We hebben gezegd dat hij de alarmschijf had voor de komende week. En hij geloofde en hij was pissig. Hij heeft ook op Twitter gezet, eh, dit is niet leuk, ik vind het een beetje zielig van CFM. Dus we gaan het met hem goed maken, we gaan hem straks even bellen. En hopelijk eh, kunnen we dan weer eh, normaal met elkaar omgaan. <laughs> Oké. dus, ehm, dus dat gaan we doen. En ik heb een heel grappig fragment. Ehm, tegenwoordig heeft iedereen wel een touchscreen telefoon. En hoe dachten mensen er nou over in 1999? En daar heb ik een fragment over en je lag je ballen uit je broek. Oké. Ja, net als eh, André Peron, zeg maar. Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. Oké. Nou, dat, eh, dat was hem weer. Zandvoort op zaterdag. We zijn er volgende week weer. Morgen met zondag in Kennemerland. Ja, gezellig. Gezellig. Ja, dankjewel. Overwerken weer. En voor eh, André draaien we de laatste plaat.